Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In de Paradise Papers. De Paradise Papers bestaan uit ruim 13 miljoen bestanden met informatie over belastingparadijzen. Die bestanden zijn gelekt naar een Duitse krant. De Britse koningin zou zo'n 10 miljoen pond hebben geïnvesteerd in een fonds op de Cayman-eilanden. Dat fonds heeft geld gestoken in een Brits bedrijf dat tegen woekerrentes elektronica verkoopt. Verder komen in de Paradise Papers ook de namen voor van popsterren Madonna en Bono. Zij investeerden in bedrijven om zo belasting te ontwijken. Er is meer bekend geworden over de dader van de schietpartij in Texas gisteravond. De schutter is een veteraan van 26. Tijdens een kerkdienst schoot hij 26 mensen dood. Nog eens 20 mensen raakten gewond. De man had voor zover bekend geen contact met terroristische groeperingen. Wel had hij een strafblad, omdat hij zijn vrouw en kind had mishandeld. Na de schietpartij in Texas werd de man beschoten door een buurtbewoner. En even later werd hij doodgevonden in zijn auto. Het is niet duidelijk of de buurtbewoner hem heeft doodgeschoten... of dat de man zelfmoord heeft gepleegd. De Catalaanse ex-premier Puigdemont en vier ex-ministers... die zich gisteren bij de politie in België hadden aangegeven... zijn vrijgelaten, op voorwaarde dat ze in België blijven... tot hun zaak door de rechter is bekeken. Spanje heeft een Europees arrestatiebevel uitgegeven voor de vijf... De Belgische rechter kijkt alleen of ze aan Spanje moeten worden overgedragen en of ze daar een eerlijk proces zullen krijgen. In Vietnam is het dodental als gevolg van een orkaan opgelopen tot 49. Tientallen mensen worden nog vermist. De orkaan trok afgelopen weekend over het midden en zuiden van het land en richtte veel schade aan. Duizenden huizen zijn ingestort. Vooral het gebied rond de stad Nha Trang werd zwaar getroffen. Bomen en elektriciteitspalen werden uit de grond getrokken. En door de vele regen staat de regio grotendeels onder water. Het weer vandaag flinke periode met zon. Het wordt zo'n 11 graden. Komende nacht op veel plaatsen lichte vorst. Ook morgen vrij zonnig en droog. Dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad nog altijd veel vertraging op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Voor knop het Ridderkerk 19 kilometer, vertraging ruim een uur. Hij heeft te maken met een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt plein. 12 kilometer file, de hoofdrijbaan is nog altijd dicht, vertraging daar bijna een uur. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam door een kapotte auto bij Kaagdorp, 8 kilometer, kost je ruim een kwartier. De andere kant op, richting Den Haag op de A44 bij Warmond 7 kilometer na een ongeluk. Daar zijn wel de rijstroken weer vrij, maar de vertraging nog altijd zo'n 30 minuten.